van met het NOS-journaal. De afgelopen dag zijn 1379 mensen positief getest op het coronavirus. Dat meldt de RIVM. Nog niet eerder werden er op één dag zoveel besmettingen gemeld. De afgelopen week zijn er meer dan 9000 besmettingen bijgekomen. De meeste in Amsterdam en Den Haag. Afgelopen dag zijn 24 mensen opgenomen in het ziekenhuis met corona. En er overleden twee mensen. Aan het begin van de troonrede heeft koning Willem-Alexander stilgestaan bij de coronacrisis. Hij sprak zijn bewondering en dank uit voor iedereen in de zorg en voor anderen die al het mogelijke deden om de crisis het hoofd te bieden. De regering maakt de keuze om niet te bezuinigen, zei de koning, maar te investeren. In onder meer baanbehoud, goede voorzieningen en een schoner land. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff noemt de troonrede een optimistische doorkijk naar de toekomst. D66 beschouwt de aandacht voor racisme en discriminatie in de troonrede als een hoogtepunt. PVV-leider Wilders is minder positief, omdat veel mensen erop achteruit gaan. Hij is wel tevreden over het pakket voor ondernemers. De Griekse politie heeft vijf mensen opgepakt op verdenking van brandstichting in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Naar een zesde persoon wordt nog gezocht. In Moria braken vorige week een aantal branden uit. Het grootste deel van het kamp werd verwoest. Ruim 12.000 mensen raakten door de brand hun onderdak kwijt. Op Lesbos is een tijdelijk noodkamp gebouwd. Daar is plaats voor 5.000 mensen. En het is nog nooit zo laat in het jaar zo heet geweest. Om tien voor half drie vanmiddag was het 30,1 graden in de beeld. Dat is een record. Het vorige record was in 2016, op 13 en 14 september.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 Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios pasamos somos canas. Baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. no me sale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje.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 I usually don't be falling, be falling, falling fast. You got a way of making me spend up all my cash. Every night and every day, I try to make it stay, but you're savage love. Did somebody, did somebody break your heart?